uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Een jury in New York heeft tot de vervolging besloten. Trump had in 2006 seks met de pornoactrice. Tijdens zijn verkiezingscampagne in 2016 kreeg ze 130.000 dollar zwijggeld. Trump zou die uitgaven ten onrechte hebben geregistreerd als juridische onkosten. Premier Rutte denkt dat zijn coalitie in staat is om een nieuwe aanpak te vinden voor een aantal voortslepende problemen in Nederland, zoals het stikstofbeleid. Dat zei hij na afloop van het tweede overleg over de grote winst van de boer-burgerbeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen. Afgelopen dinsdag sprak de top van het kabinet ook al vier uur over de politieke situatie. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee zijn nu alle NAVO-landen akkoord. De instemming stemming komt na een ontmoeting eerder deze maand... tussen de presidenten Erdogan en Nini Steu. Zweden wacht nog wel op goedkeuring. Erdogan zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. De Koninklijke Marechaussee heeft een man aangehouden... die gisteren in Apeldoorn op een Apache-helikopter van Defensie heeft geschoten. Waarom de man dat deed is onbekend. Ook is niet duidelijk welk wapen hij gebruikte... en of de helikopter beschadigd is geraakt. De Apache kon veilig landen op vliegbasis Gilserijen. Vitesse heeft alsnog een akkoord bereikt met de eigenaar van het Gelredoom over een nieuw huurcontract. De Arnhemse club vond de huur van ruim 2 miljoen per jaar te hoog en had het contract daarom opgezegd. Maar als gevolg daarvan dreigde de KNVB de licentie in te trekken. Dat gevaar is nu van de baan. Naar verluid gaat Vitesse toch een hogere huur betalen.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 op 106.9 CFFM A turn of the key sheets and his stairs En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet te vreten, is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik op was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was Ik zou willen dat ik even kon ontsnappen Maar verlichting blijkt altijd van korte duur Er wordt al jaren niet gelachen om mijn grappen Ik sta al jaren met mijn rug tegen de muur ben dankbaar, maar ook eenzaam. Ben je daar eenzaam in de hemel? Je kan best een keertje meegaan als je wil. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen kees dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik zou het laten zien dat ik trots was Toen eens dat je niet bij de les was Ik zou het laten weten als ik echt was Als ik God was Zou ik laten zien dat ik trots was Toen je dat je niet bij de les was zou het laten weten als ik echt was, echt was Als ik grond was, zou ik frikken tot je los was Op zijn minst wat dichterbij zijn Met een poging tot al blij zijn Als ik grond was, dan zat ik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 Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I miss one of me. He making fun of me. His girl is a bum to me. Like that boy is a cop. Saying he home, but I know where he at. Like, but he blowing her back. Think about me, cause he know that it's fact. Damn. And it been what it been. Calling his phone like he'll send me a pin.